Vijf uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft voor het eerst in het openbaar gesproken. Volgens het Amerikaanse persbureau AP hield hij een toespraak op een groot plein in de hoofdstad Pyongyang. De speech was ter ere van de 100 geboortedag van Kim Il-sung, de stichter van het land. De nieuwe leider had lovende woorden voor zijn grootvader. Verder zei Kim Jong-un dat versterking van het militaire apparaat de eerste, tweede en derde prioriteit is. Een raketlancering had deze week het hoogtepunt moeten zijn van de feestelijkheden in het communistische land. Maar kort na het opstijgen stortte de raket in zee. In Noordwest-Pakistan zijn bij een aanval van rebellen op een gevangenis... naar schatting 3 tot 400 gedetineerden ontsnapt. Volgens Pakistanse media zijn tientallen mensen gewond geraakt... zowel politieagenten als rebellen. De politie zegt dat de daders islamitische militanten waren. Ze vielen de gevangenis aan met geweren en raketgranaten. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. We hebben honderden kameraden bevrijd, zei een woordvoerder tegen het Britse persbureau Reuters. Het is vannacht precies 100 jaar geleden dat de Titanic op een ijsberg liep en zonk. Dat wordt onder meer herdacht op een cruiseschip op de plek waar de Titanic in de Atlantische Oceaan verdween. De bemanning en passagiers van het schip, dat de route van de Titanic overdoet, houden twee herdenkingsplechtigheden. De eerste is rond deze tijd, precies 100 jaar nadat de Titanic tegen de ijsberg botste. Over een paar uur wordt herdacht dat het schip zonk. Bij de ramp met de Titanic kwamen 1512 mensen om. In de Noord-Ierse Belfast, waar het schip werd gebouwd... wordt vandaag een herdenkingstuin geopend... waar de namen van alle slachtoffers op vijf bronzen platen staan vermeld. Het weer in de ochtend eerst veel bewolking en in het zuidoosten een beetje regen. Later vanuit het noorden opklaringen. Het wordt vanmiddag 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 4-7. the playlist. Goedemorgen, het is drie minuten over vijf. Je luistert naar 4-7 hier op Radio 1. We gaan door tot 7 uur. Uiteraard, de naam van het programma zegt het al, hè, van 4 tot 7. En eh, normaal gesproken hebben we altijd zo van een uurtje of vijf... Crack the Playlist met een uh, prominent Nederlander... die dan eh, zijn plaatjes mag uitzoeken en zo. En zo nu en dan, maar nou, weet ik veel, eens in de twee maanden of zo... om de week voor nu en dan eh, mag jij de plaatjes uitzoeken. En dat is deze week weer gaande. Dus eh, mocht je denken van, nou, ik heb me toch een liedje in mijn hoofd die ik graag wil horen. Een, een plaat waarvan je zegt van, oh ja, dat is mijn favoriete lenteplaat. Of dat is mijn, mijn, mijn, mijn plaat waar ik eh, de, de mooiste herinnering aan heb. Of dit is een plaat die werd gedraaid op mijn bruiloft. Allemaal van dat soort dingen. Heb je iets in je hoofd? Laat het even weten. 0800 0801121. Je mag me ook twitteren. Twitter.com slash Luc. Dus Luc is dan het Twitterding. En je kunt ook twitteren naar BNN University. Want dit programma wordt gemaakt door de BNN University Fudges. Dus wat is jouw eh, favoriete plaat van dit moment? Laten we daar een beetje bij houden. 0800 0801121. Ik zou nog vertellen, bedenk ik maar nu, eh, eh, waarom ik zo'n pechweek had. Het was echt maar dat is echt verschrikkelijk. Het, was, het begon eh, maandag. Maandag was een leuke dag. Tweede paasdag was prima. En, eh, maar het begon eigenlijk al op zondag. Toen verloor Herakles de bekerfinale. Nou, dat vond ik jammer. Had ik ze wel gegund. En ehm, eh, daarna was het dinsdag en dinsdag besloten, eh, besloten wij thuis om een muur groen te gaan schilderen. Dus ik had een pot verf gekocht. Ik was lekker druk bezig met schilderen. Toen was de verf op. Nou, dat is al vervelend natuurlijk. Dus ik ben toen met die verfcode naar eh, de bouwmarkt gegaan en gezegd van... hey, kijk, ik wil deze verf hebben. Geef. Toen hebben ze mij die verf gegeven en toen ben ik weer lekker verder gaan schilderen thuis. Had ik eigenlijk die hele muur geschilderd. Enorm lang mee bezig geweest bleek dat er twee verschillende kleuren verf waren. En dat had ik niet gezien, want het scheelde echt net zo'n zo'n klein tintje scheelde het aan, eh, eh, aan, aan kleur. Het was echt helemaal niks. Dus ik toen met hoge poten terug naar de bouwmarkt. Toen heb ik een nieuwe en mijn verf gekregen, één kleur uiteindelijk. En eh, nieuwe verfspullen en zo. Dat vond ik dan wel weer netjes, maar toch. En dus moest ik die hele, hele muur opnieuw schilderen. Een dag later ging mijn computer kapot. Die hield zo poef, ineens mee uit. Nog weer een dag later eh, braakte de kat over het tapijt heen. En vannacht bleek dat de vaatwasmachine ermee op is gehouden. Of nou eigenlijk, hij wilde niet meer mee ophouden. ik heb hem aangezet en hij is niet meer uitgegaan. Het is echt één grote, lange, draaiende wasmachine aan het worden. En nu heb ik hem eh, de deur open gedaan eh, en, het water wil ook niet meer weg en zo. Dus die is ook naar zijn, grootje. Dus het was echt zo'n zo week dat het niet ophoudt, de pech. Maar ik geef niet op. <laughs> een brug. Eh, ja, we gaan het hebben over muziek. Welke plaat wil je graag horen? Wat vind je mooi om, eh, om even de nacht mee in te gaan? Of mee te gaan slapen?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 Dus laat die even eh, weten via 0801121. Nathalie krijg je dan aan de telefoon. Het kan soms even duren, want het is echt hartstikke druk. Maar je komt er ongetwijfeld doorheen. 0801121. Ondertussen zijn wij ook de straat opgegaan met de vraag... wat is jouw favoriete plaat? Ja, eh, het zal een paar Allstak zijn. Ja? Ja. Hoezo die? Nou, met tijd toch? Nou, goed. Hartstikke hardcore is ja. Vragen ze wat. Eh, een beetje eh, oude jazz. Ja? Waarom, oh, dat, waarom, waarom jazz? Nou, ik, eh, ik word te oud voor dat gebonken en uh, geratel en gekrijs van de jeugd. <laughs> Mooi. <laughs> Ja, ik ken er ook verder niks van maken, maar ik eerlijk ken, ik vind het verschrikkelijk. Die, Maar ja, toen ik 16 was, vond ik die oude muziek ook vond ik eigen muziek ook mooi hoor. Van de Outsiders, de eh, t shirt en eh, weet ik van wat je allemaal had. Allemaal van die kleine beentjes hè. Ja. Die nou bijna dood zijn al die gasten. Counting Crows, Round Here. Uh, vind ik een lekker nummer. Ja, <laughs> dat is het. Step out the front door like a ghost into a fog where no one notices the contrast of white on white. in between the moon and you, angels get a better view of the crumbling difference between wrong and right. Well, I walk in the air between the rain, through myself and back again, where I don't know. Maria says she's dying. Through the door, I hear crying. Why? I don't know. Around here, we always stand up straight. Around here, something radiates. Maria came from Nashville with a suitcase in her hand. She says she'd like to meet a boy who looks like Elvis she walks along the edge of where the ocean meets the land, just like she's walking on a wire in a circus. She parks her car outside of my house and takes her clothes off. Says she's close to understanding Jesus, and she knows she's more than just a little misunderstood. She has trouble acting normal It's only in my head. But the girl the car in the parking lot says, Man, you should try to take a shot. Can't you see my walls are crumbling? And she looks up at the building, says she's thinking of jumping. She says she's tired of life. She must be tired of nothing round here. The Counting Crows in Round Here. Crack the playlist. We draaien jouw muziek, jouw eh, favoriete platen. Wat wil je horen? 0801121. Ja, elke keer als ik het zeg, het nummer, dan eh, staat de telefoon rood. Gloeiend Piet is er doorheen gekomen. Goedemorgen, Piet. Dag, Luc, met Piet hier. hey, uit Zwolle, hè? hallo. Ik heb een eh, goed nummer. Ja? Om, om meteen wakker te worden. Nou? Ik ben net, eh, wakker en eh, dat is eh, van L.A. Woman van The Doors. L.A. Woman, oh dat is een mooi liedje hoor. Als je dat hoort, dan, dan is Nederland meteen wakker. <laughs> Zeker. Hé, hey, maar ben jij, ben jij nog wakker of al wakker? ik ben net een, half uurtje wakker, zei ik tegen Nathalie. Heb je gisteren een leuke dag gehad met, met de huldiging? Of was die nog niet? Die was toch gisteren in Zwolle? Nee, dat ben ik maar niet geweest. Oh. Ik ben op, op, bezoek geweest. Maar er is toch, want, want FC Zwolle, jij komt toch uit Zwolle? Ja. Ja, maar Zwolle is toch kampioen geworden? Ik dacht dat die huldiging gisteren was. Of heb ik dat... Nee, nee, nee, ben niet geweest. Ik hou er niet van. Oh, oh ja, nee, ja, kijk, 20.000 bezoekers op het Rode Torenplein, uh, daar achter de, achter de, ja, de maar eh, ik, ik, ik, hou niet van voetbal. <laughs> nee, dus het kan je allemaal gestolen worden. Ik ben Ja, nou, ik, had, eh, ik, ik heb een tijdje in Zwolle gewoond, een paar jaar. En ik had ook ah, nooit... Het is wel een mooie stad, Ik vind het een prachtige stad, echt wel. Ik woon uh, straat, daar, daar woon ik, die studenten. Studenten... De binnenstad. Ja, ja, ja, heel cool. Prachtige stad. Ja, zeker. L.A. Woman van de Doors. Ik, dat eh, meteen iedereen wakker. Ik eh, ga het even proberen. En dan moet je een beetje hard zetten. Ja, dat is goed. Ik zet de boksen wat harder en dan komt het helemaal goed. Dankjewel, Piet. Oké, okay, Hoi. Hoi, hoi. volledig zeven minuten lang LA Woman van The Doors. Ben, goedemorgen. Morgen, eh, Goedemorgen. We zijn op zoek naar, eh, naar mooie liedjes. Ehm, ja, lievelingsplaten, platen waar je wat mee hebt, waar je een verhaal mee hebt. Heb jij er eentje? Ik heb eh, net bij jou aangevraagd van Harry Nielsen van Everybody is Talking. Everybody is Talking. En daar heb ik hele goede herinneringen aan eigenlijk. Ja, welke, welke herinneringen zijn er dan? Nou, ik ben vroeger zeevarende geweest. Mhm. En toen ik toen onder de Golden Gate Bridge eh, bij California voerde... Ja. toen hoorde ik die plaat eigenlijk voor het eerst. En heb ik nog hele bijzondere goede herinneringen aan. Nou, nou, nou ben ik afgelopen zomer naar, eh, naar eh, San Francisco geweest. En ik kan me voorstellen dat dat een, een enorme ervaring is geweest... die da daaronder doorvaren, zeg. Dat is zeker een gevoel, gevoelsmatig, ja, dat je zegt van... als je het voor je beeld hebt, dus in je geest hebt dan heb je het gevoel of je daar op het moment precies weer doorvaart als, je, als ik dat liedje hoor. Ja, en, en waar, eh, waar wat, wat zat er op de boot? Wat, eh, wat deed je daar? Ik eh, voerde toen voor de Holland-Amerika-lijn, dus via de koopvaardij Vinken en Co, ja. op de schip de Loppersum. Oké. En dat was nou een half vracht en een half ja, passagiersschip eigenlijk. Oké, dus dan was, zeg maar, passagiers die naar Amerika wilden, die, die, die gingen mee en... Uh, uh, en, eh, en, ondertussen vracht. Ja. Maar dat is nogal een afstand naar San Francisco toe. dat, dat, dat, dat, ben je niet zomaar. Ik weet niet meer hoeveel kilometer het is eigenlijk. Want we gingen toen van La Havre uit. Rechtstreeks via de Nassau-eilanden. Ja. En dan naar de Mexicaanse golf, hè? Ja, ja. Daar ligt het. Ja, en eh, de, eh, mooie tijd gehad op zee? Of, eh? Ja, ik heb zeker een leuke tijd gehad, maar ik kreeg toen heimwee naar het land. Ja. Ik krijg verkering. Ja, <laughs> ja. Nou, en dan trekt dat, hè? Ja, ja, ja, ik kan me voorstellen dat het wel iets is waar je wel helemaal achter moet staan als je dat doet. Je kunt dat niet doen met in je achterhoofd thuis eigenlijk. Hoe bedoel je? Nou, omdat je, je bent lang, lang weg en je hebt echt, een, echt een, een ander leven dan iemand anders natuurlijk daar. Dus je moet wel echt vol voor dat beroep gaan. En daarom ben ik ook nooit echt zeeman geworden, want ik heb twee, drie jaar gevaren. Mhm. Eigenlijk een beetje uit ervaring om te kunnen, ja, de, de, omdat ik zelf uit Indonesië kom en ben ik met de Zuiderkruis hier naar Nederland gekomen. En toen kreeg ik het gevoel van, ik zou dat wel eens willen weten wat dat varen inhoudt. Ja. En dat heb ik dus twee jaar gedaan, maar het is niet een beroep voor je leven. Nee, nee, nee. nee. Ja, behalve als je echt een verstokte zeeman eh, bent, dan, eh, dan misschien wel. Maar je hebt het twee jaar gedaan en toen was het wel goed eigenlijk. En toen was ja. Nou, we gaan die plaat draaien, dus eh, even ogen dicht en eh, terugdenken aan die mooie tocht onder de Golden Gate Bridge.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 Kan ook eigenlijk niet zo vaak in het openbaar. Hij had daar niet zoveel mee. En uiteindelijk is hij... ja, het is wel een beetje een tragisch verhaal, want hij, hij kreeg last van zijn stem stemproblemen kreeg hij. En toen eh, is hij ook nog uh, belazerd door zijn manager, geloof ik. Of in ieder geval een goede vriend van hem. die heeft hem eh, in de maling genomen en heeft al zijn geld meegenomen. En toen is hij uiteindelijk in 1994 is hij overleden. En toen is vlak Voordat hij eh, overleed eh, heeft hij nog wat liedjes gemaakt. Er is nog een cd uitgekomen, maar dit was wel de mooiste. Everybody's Talking Harry, eh, ja, Harry Nielsen. Ehm, je luistert naar Crack the Playlist hier in 4-7. Jij mag platen aanvragen. Er komen echt ontzettend veel verzoekjes binnen. Maar er kan altijd nog meer bij 0800 0801121. En we zijn ook even de straat opgegaan met de vraag... wat is je favoriete plaat? Joy Division altijd nog wel. sowieso verdrietig verhaal. Hoe die dood is gegaan natuurlijk. En er zit heel veel emotie in zijn muziek. herken je dat dan? Of? Nou, je voelt het gewoon. Je voelt gewoon wat hij probeert te zeggen tussen de tekst door. Hurt van eh, Johnny Cash is eh, mijn favoriete plaat. Omdat hij heel veel gevoel heeft. Heel veel sentimenteel waarde.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 Volgens mij Nine Inch Nails, dacht ik. Volgens mij wel. Als het niet goed is, dan moet je mij even laten weten. En eh, Cash heeft toen eh, vlak ook alweer, vlak voordat hij doodging... dacht hij van, nou, ik maak nog even een, een aantal cd's met liedjes die ik zelf mooi vind... en dan in mijn uitvoering. En stiekem is dit toch wel een mooiere versie dan de versie van de Nine Inch Nails. Vind ik dan, hè. Maar misschien is het toch vloek in de kerk, hoor, dat weet ik niet. iemand, goeiemorgen. Goedemorgen, Luc. Goedemorgen. Eh, we zijn op zoek naar, eh, naar mooie liedjes eigenlijk. Een hele simpele vraag. Wat, wat, wat zou je graag willen horen? Ik zou graag eh, liedje van Sab Khaled willen horen. Ja. En dat is Aisha. Oh, dat is dat, uh, dat Aisha, Aisha, dat, liedje toch? Ja, de man, met, de man met de snor. Hartstikke <laughs> ja. leuk liedje, wat, wat heb je daarmee met dat liedje? Nou, het doet mij denken aan uh, mijn in Marokko. Ja. En eh, ja, toen de de jaren 90 toen eh, was het zo dat iedereen zeg maar, op straat draaide. Ja, ja, ja, ik kan me dat hier in... Eh, ik woonde dan in Twente, dat ligt ver af van Marokko, maar zelfs daar was het een hit. <laughs> nee, dat klopt. Ja, is hij, is hij een... want daarna heb ik eigenlijk nooit meer iets van hem gehoord. Nee, is Algerijns. Hij is een ja, ja, precies, maar ik heb nooit meer iets van hem gehoord in, qua, qua muziek. Ja, maar hij is best wel in... Uh, ja, hoe is hij nou? Ja. Ja, 40 volgens mij. Ja, 40, 45, zoiets zou zo ook Ja, precies. precies. Dus, maar hij, hij, hij, maakt nog wel steeds muziek, wat jij weet? Ja, niet echt. Niet echt, oké. Heel weet, heel weet. Dit was wel echt zijn, eh, zijn, zijn grootste hits ooit eigenlijk. Dat is echt een grootste hit ook. Nou, ja, klopt. gaan we die draaien, dankjewel. Hartstikke bedankt. Oké, okay, hoi hoi. Tot zo, Welke plaat wil jij graag horen? Eh, als je suggesties hebt, we hebben er een, eh, paar op een lijstje staan, maar... Eh, kan nog altijd meer bij 0800 1121 0800-1121. Aisha is dit. Comme si je n'existais pas.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 Maar dit is echt eh, het een hele goede plaat. En eh, later in, eh, in 2000 nog iets, ik weet niet, 2003, 4, 5, zo. ooit nog een keertje gecoverd door een band. Outlandish heette dat. Dat was echt verschrikkelijk. Dit is het origineel uit 1996. Hele coole plaat. Aisha. Ehm, we hebben het in het eerste uur van 4-7 gehad over Treintje Oosterhuis. En sindsdien komt echt de hele tijd het verzoek binnen. Draai dan die plaat eens een keertje van Treintje Oosterhuis. Nou, bij deze. Happiness. Treintje Oosterhuis en Happiness is geproduceerd door Anouk, mocht je dat nog niet weten. Ze zat eh, afgelopen woensdag bij De Wereld Draait Door, dat allemaal te vertellen hoe dat gegaan is en zo. En Anouk die vond namelijk dat uh, eh, Treintje Oosterhuis maar muziek maakte. Met dat Burt Bacharach gedoe en zo, dat vond ze helemaal niks. En eh, nou, toen heeft ze een keer gezegd tegen Treintje Oosterhuis van... joh, weet je wat, ik ga een liedje voor je produceren. En toen heeft Treintje gezegd, nou Maak dan maar meteen een heel album. Dus dat heeft ze allemaal gedaan. Allemaal geschreven eh, voor haar en eh, daarna ook geproduceerd en zo. Dus eigenlijk is het een, nou, een soort Anouk-album. Alleen dan gezongen door Treintje Oosterhuis. Maar, zegt Treintje Oosterhuis, het is eigenlijk ook een Treintje Oosterhuis-album gewonnen. Dus het is een beetje de nieuwe Treintje. Happiness, zo heette dat liedje. Het is eh, een beetje een hit aan het worden hier in Nederland. Welke plaat wil je horen? We hebben nog een kwartiertje ongeveer, dus het kan nu nog. Hè? Even je plaat doorgeven. Wat wil je horen? 0801121. Ja, is mijn eigen plaat. Eh, Songs About Love van de Peptones. Beste plaat van 2010. Eh, ja, wat gevoel heb je daarbij? Een stukje... Uh, dat was een mooie tijd. Opgenomen in Noord-Spanje. Geweldige week gehad. Ja, elke keer als die plaat draai, dan zit ik weer in de studio. Timmy Euro. Dat is hele oude muziek. Van mijn oma. Ik weet niet meer hoe die heet, maar van zo'n blonde vrouw. Heroes van David Bowie. Dat was in de tijd dat je voor het eerst verliefd werd op jongetjes in de klas. En dat waren dan je heroes. Dat is echt verschrikkelijk. Nathalie die, eh, is van de regie. Ah, kom, even binnen, kom even binnen, Nathalie. Dit kan echt niet. Kom op. Hup, hup. <laughs> even achter de microfoon. Jij kent, eh, jij kent het liedje wel, hè, van Heroes? <laughs> ja. Ja, maar in welke versie? Moulin Rouge. Daar ken je hem van. Dus zeg maar de, de, de, de film Moulin Rouge, met over, en, en, wie zingt het dan? Is dat uh, Ewan ehm, McGregor die dat dan... Ja, ja. origineel niet. Van David Bowie. nou, ik ken het origineel wel van die film. Dus ik, ik weet hoe het liedje gaat, maar... <laughs> oh, Valt bij op dat jij heel veel oude plaatjes... heb je geen kaas van gegeten. Nee, ik heb ook niet zo'n hele goede muzikale opvoeding gehad. Nee? Ben je niet zo van... Nou, wel, toch? Jij houdt toch van Kees Mayfield en zo? Ja, dat wel, eh, maar oude, oude muziek. Niet, eigenlijk nee? gewoon helemaal niet. Nee. Maar je eh, ouders waren niet zo van de muziek? Nee, mijn ouders luisterden naar Nick en Simon en ja, Ja, ja, mijn ouders ook. Die houden ook van slakers en dat soort dingen. Ja. En zo, en zo. Ja. Maar, je, dat? je moet het allemaal zelf doen. Je moet het allemaal zelf doen in het leven. <laughs> nou, goed. <laughs> Dankjewel, Nathalie. Rick, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, uh, Nathalie is er nu van uh, University. Dag Nathalie. Joe. En jij was dat vorige week? vorig jaar? Niet vorige week. Vorige week, vorige week. maar waar. <laughs> Ja. Vor, wat doe je nu? Want jij zat dus bij BNN University en nou, toen hebben we dit eruit getiefd. <laughs> Nee, omdat het jaar was, het om. Het jaar was om, dus dan, eh, dan houdt het op. En toen, wat, wat doe je nu? Ik, eh, ik zit tegenwoordig bij, uh, bij Jip, s'nachts. Uh, op, dat moet ik misschien uitleggen, dat is van de NTR, een andere, hele andere omroep. Ja. En dat is van de zondag op maandag nacht. Dus oh. dat is morgen, morgennacht eigenlijk. Op 3FM is dat, hè? Dus op een andere, op, een andere zender. Oké, okay, leuk, leuk. Iets andere zender. Leuk hoor. Leuk je toch? Weer, ja, zeker. Leuk je weer te spreken. Je moet een keertje langskomen weer, is leuk. Ja, dat ga ik zeker doen. Ik ga eh, dat, dat, eh, dat, regelen we binnenkort. Ik, ik zal een berichtje sturen. Heel goed. Nou, genoeg chit-chat. Welk liedje wil je horen? Ik eh, wil heel graag Foster the People eigenlijk horen met Pumped Up Kids. Komt helemaal goed. Ga ik voor je draaien, Rick. Dankjewel. Hey, top. Tot later. Hoi, hoi. Later. wat wil jij nog horen? Het kan nog heel even. We hebben nog negen minuten. Daar gaan er dan 3,5 en af. Dus hou daar even rekening mee met de lengte van je plaat. 0800 1121. Faster the People en Pumped Up Kicks. Jeetje, dat was hem alweer, zeg, qua eh, Crack the Playlist. Eh, maar eh, niet getreurd, want over een maandje of zo, dan doen we het weer. Dus mocht je nou een plaatje hebben die niet gedraaid is... of mocht je nu denken, oh, die had ik graag willen horen... nou, dan niet getreurd, over een maand of zo... dan kun je weer opnieuw bellen en dan kun je weer je platen aanvragen. Volgende week Crack the Playlist met Jan Heemskerk. Dat allemaal dan. Eh, straks na zes uur hoor je onder andere Sandra Roelofs. Dat is de presidentsvrouw van Georgië. Die spreken we over een project van haar. Eh, dat heet Don't Worry, Be Healthy. En zij wil de fiets gaan introduceren in Georgië. We bellen met haar, met Sandra Roelofs zelf. En nog één plaatje te gaan dan hier in Crack the Playlist. Pink Floyd met Wish You Were Here, zometeen. Nu eerst even nog een eh, rondje de straat op. Wat wil je graag horen? getrouwd met mijn vrouw op een eh, nummer van Sting. Ja, dat is eigenlijk uh, zover als ik kan bedenken. Eh, ja, en ik, ja, ik ben wel fan van U2 en dat soort bands. Ja, weet je. Maar ik heb niet een plaats waarvan ik denk, nou, die moet ik elke week horen om... Pink Floyd. Wat voor herinnering heeft u erbij dan? Oh, in, toen woonde ik in Londen. Was ik 18? Nee, ja, 18. En toen hoorde ik voor het eerst Pink Floyd, werd ik helemaal doorbevangen. Echt schitterende muziek. Schitterende muziek. Ik ben ook naar, naar, naar, al die concerten geweest. Hier in de Kuip. Of eh, ja, in de Kuip was het. Heel mooi. you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green? Ik zit even mijn mail te lezen en ik eh, zie dat ik een mailtje heb van Ferdinand. Die eh, gaan we zo meteen bellen, heeft veel te bespreken. Het is me nogal een voetbalweekje geweest, dat allemaal zo meteen. En nu eerst het nieuws. René van Brakel zit klaar om bij te praten over de stand van het land.